Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Vanaf komende dinsdag moeten alle reizigers uit China in Nederland een coronatest doen. Ze mogen dan alleen het land in met een negatief testbewijs. Verder moeten passagiers mondkapjes dragen. Nederland sluit zich met de maatregel aan bij de andere Europese landen die eerder al maatregelen hadden genomen. In China is sprake van een flinke opmars van het coronavirus. Volgens virologen zou het grotendeels gaan om varianten die ook elders al in de wereld rondgaan. In de afgelopen weken heeft de douane ruim 4700 kilo cocaïne onderschept in de haven van Rotterdam. De politie hield bij meerdere acties 34 mensen aan. De jongste persoon die werd aangehouden was 16. Volgens het OM gaat het om jonge jongens die de drugs uit zeecontainers halen. De cocaïne kwam uit Zuid-Amerika en zat onder meer in containers met fruitsap en bananen. De straatwaarde lag rond de 355 miljoen euro. De drugs is inmiddels vernietigd. In het noordwesten van Syrië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen verzoeningsgesprekken tussen Turkije en Syrië. In die regio hebben Syrische rebellen de macht, die door, altijd door Turkije werden gesteund. Een deel van de Syriërs voelt zich nu in de steek gelaten door de Turkse president Erdogan, nu beide landen weer met elkaar hebben gepraat. Erdogan staat in eigen land onder grote druk vanwege aankomende verkiezingen. Veel Turken willen dat hij de bijna 4 miljoen Syrische vluchtelingen terugstuurt. In Mexico is de dodental na de arrestatie van drugsbaas Ovidio Guzman opgelopen tot 29. Tien militairen kwamen om het leven, net als 19 leden van het Sinaloa-kartel en hun bondgenoten. 21 andere mensen werden opgepakt. Het geweld was in de noordelijke staat Sinaloa. Er waren schietpartijen in de straten en gewapende mannen probeerden het vliegveld in handen te krijgen. Het kartel wierp onder meer blokkades op. De opgepakte drugsbaas is de zoon van de beruchte drugsdealer El Chapo. Het weer. Vannacht is het lokaal bewolkt.